Toen smolt jaarlijks zo'n 33 miljard ton ijs. De afgelopen jaren was het gemiddeld 254 miljard ton per jaar. Dat komt overeen met het somberste scenario van het VN-klimaatpanel. Het recordjaar was 2011. Mogelijk gaat 2019 daar nog overheen, zeggen de wetenschappers. Er komen hogere straffen voor fraude met nieuwere betaalmethoden. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplichting met een valse bankapp, een neptikkie, bitcoins of via phishing. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Wie straks wordt gepakt kan maximaal zes jaar gevangenisstraf krijgen. Nu is het nog maximaal vier jaar. Voor oude vormen van betaalfraude, zoals met bankpassen, bestaat al een maximale straf van zes jaar. In Brabant is gisteravond een busje met drugsafval gevonden op de snelweg. Het voertuig stond op de A2 ter hoogte van Liemde op de vluchtstrook. In dat busje zaten meerdere vaten met chemicaliën. De politie noemt het opmerkelijk dat een busje met drugsafval midden op de vluchtstrook is achtergelaten. Bij een vuurgevecht in de Amerikaanse stad Jersey City zijn zes mensen om het leven gekomen. Twee mannen schoten een agent dood en verschansten zich daarna in een Joodse supermarkt. Er volgde een urenlange schotenwisseling die de twee schutters het leven kostte. Ook drie mensen in de supermarkt kwamen om. Op het spoor in Dronten heeft de NS vannacht een zelfrijdende trein getest. De sprinter rijdt, remt en stopt op basis van een geprogrammeerde dienstregeling. De trein reed een aantal keer heen en weer tussen Kampen-Zuid en Swifterbant. Wanneer een trein zonder machinist gaat rijden, kan NS nog niet zeggen. Het weer, eerst regen, later van het westen uit droog Dan af en toe zon... en het wordt maximaal 8 graden. De rest van de week wisselvallig met vooral vrijdag regen... en mogelijk ook natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 40 kilometer file in Noord-Holland. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door een ongeluk op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Tussen Westzaan en Zaanstad-Zuid heb je daardoor 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Dat zorgt ook voor een lange file op de A7 van Horen naar Zaandam. Tussen afrit Avenhoorn en knooppunt Zaandam ruim een half uur tijdverlies. En op de A10, de ring noord van Amsterdam, voor de Koentunnel moet je rekening houden met 10 minuten extra reistijd. En het is druk op de N247 van Horen naar Amsterdam. Tussen Volendam en het Schouw 8 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Op de N203 Alkmaar richting Amsterdam ben je een kwartier langer onderweg... tussen Westgrafdijk en Purmerend. En het is druk op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom...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 hier bij ZFM waar het 12 over 8 is. En wat een domper gisteravond. Ja, zoals Ten Hag zegt, het heeft ons niet meegezeten. Nee, dat heeft het zeker niet. Erg jammer allemaal. Ondertussen gaan wij gewoon door. Er wordt een nieuwe dag. En eh, gewoon lekkere muziek. Daar beginnen we gewoon mee. Camila Cabello bijvoorbeeld. Lekker. heb Cabello hier bij ZFM. Ja, en vorige week was die bijeenkomst op het circuit... waar eh, de directie alles liet zien... Eh, waar ze mee bezig zijn. En eh, onze Jaap Koper van ZFM was daarbij aanwezig. Hij heeft gesproken met Robert van Overdijk, de directeur... en met Jan Lammers. En die gesprekken die hoor je vandaag ook hier in de uitzending. Over twee platen Robert van Overdijk en dan straks in de tweede uur Jan Lammers. Maar eerst gaan we net doen of het zomer is met Black State. ZFM. Amigo. me Cupid kind of But don't forget I put off the Dit is een dag, Robert van Overdijk, om eh, de media een beetje wegwijs te maken wat jullie aan het uitspoken zijn. Ehm, ja, want eh, er is wel veel gebeurd. Ja, er is ontzettend veel gebeurd. Eh, ik, ik kan geen twee, drie plekken op het circuit eh, noemen waar we niet aan de slag zijn. Eh, of dat het nu verplaatsen van zand is van de ene naar de andere locatie. heel veel oude hekken, muren die gesloopt zijn. Nou, we kijken nu de pitstraat in. daar staat helemaal niks meer overeind. de eerste tunnel ligt erin, zag ik. Dus ja, we zijn, we zijn eerste week november begonnen. We zijn nu een maand verder. Ik vind het ongelooflijk hoeveel dat er gebeurd is in de maat. Met wat voor gevoel sta je er dan eigenlijk? Ah, ja, nou, eh, eh, eh, laten we zeggen vermoeid. maar ook wel enigszins trots dat we dit überhaupt voor elkaar krijgen. Ik vertelde net ook, het, het evenement is van zo'n ontzettende omvang. Nou, jij hebt de laatste race nog meegemaakt, maar is natuurlijk niet meer te vergelijken met een evenement in, in, in, in de huidige tijd te organiseren van deze omvang. Met alles wat erbij komt kijken aan veiligheid, aan mobiliteits... Eh, eisen waar we aan moeten voldoen. Dus we werken denk ik op dit moment met een team van 60, 65 man fulltime aan dit evenement. En dat zal de komende maanden nog wel meer eh, gaan worden. Eh, het is heel veel in een heel korte tijd. Maar ontzettend gaaf om te zien hoe ver we al zijn na één maand echt flink doorwerken. Ja, wordt er nu ook echt dag en nacht gewerkt? Nou, niet dag en nacht. sterker nog, we werken gewoon maandag tot en met vrijdag. Hè? Dus we zijn, oh. we, zijn, we zijn niet eens in het weekend bezig. Eh, we lopen keurig voorop eh, eh, op de planning. En de planning is nog steeds dat we ergens in februari de baan weer operationeel gaan krijgen. Dan zal nog niet alles klaar zijn. Dan zullen langs de baan nog een aantal zaken wellicht wat, wat de laatste zaken aangepast moeten worden. Maar nee, qua planning maken we ons op dat vlak geen zorgen. Ja, dan is er nog, wat bij mij nog wel eens een, een vraagje komt, de term economische spin-off. Economische spin-off, ja, er zijn een paar termen bijgekomen. Hè. Dus, eh, eh, de rechter heeft eh, genoemd een evenement van enorm sociaal-cultureel belang. Hè. Dat is ook een nieuwe. en en, en sociaal-economisch belang. Ehm, en al die termen geven eigenlijk maar één ding aan. dat dit evenement ertoe doet. Eh, dat zie je ook. Hè. En wanneer krijg je nu een zaal met bijna 100 journalisten op een maandagochtend uh, zover om te komen luisteren naar eh, hoe dat de verbouwing ervoor staat? Want verder hadden we eigenlijk geen nieuws. en ik heb vooral heel veel doodse stilte in de zaal gehoord. Dus volgens mij was iedereen vrij geïmponeerd. En die economische spin-off ja, laat helder zijn dat voor een dorp als Zandvoort eh, eh, waar ook, net zoals dit circuit, ook wel eh, her en der een likje verf overheen mag. Geeft dit natuurlijk wel een enorme impuls voor de komende jaren. daar ben ik echt van overtuigd. Waar zit het hem dan? Ah, dat zit hem denk ik niet alleen in het weekend van het evenement, hè, want dat ligt natuurlijk voor de hand. Maar ik denk dat uh, Zandvoort dadelijk wereldwijd in 450 miljoen huiskamers terechtkomt. Dus dat betekent dat bezoekers van over de hele wereld Zandvoort ook gewoon eh, de, de rest van het jaar... Eh, eh, ik zeg niet dat ze allemaal gaan komen, daar is Zandvoort net iets te klein voor. Hè, maar die zal gewoon echt in het middelpunt van de belangstelling staan. ik zie een, een vastgoedontwikkeling plaatsvinden hier. Zandvoort heeft er door het Formule 1 evenement een, een, een permanente treinverbinding gekregen vanuit Amsterdam naar Zandvoort. Vier tot zes keer per uur. Dus op alle vlakken wordt dit natuurlijk gewoon een enorme eh, upgrade ook voor heel Zandvoort. Dankjewel. Graag gedaan. So you raise another glass Looking for a different space I was leaning on the grass Dreaming of a sunnier day It's hard to be more than we've seen. Your daddy was a drinker, just kept drinking till the jokes he was thinking that's true. Your mom was a She just wasn't thinking of the day that I I will always, I will always, I will always trying to get my life together. I got very blue. My was a joker. Yes, she was a hippie, and I guess she was tripping on high loving I will always, I will always, I will always, I will always try to get my together. I guess we always, guess we always knew that it would be. man to my wife. I saw the children as the things to play. I to drop the pill and the drink. I know how low it can sink. My heart, my heart is better than that. To fight in my life. For raise a hand to my wife. I saw my children as the things to play. I to drop the pill and the drink. I know how low it can sink. George Michael. En daarvoor hoorde je onze Jaap Koper in gesprek met Robert van Overdijk... over de werkzaamheden op het circuit. En ze zijn echt overal bezig. En niet alleen op het circuit, maar ook daarbuiten. Ook bij het station zijn ze al begonnen. En het heeft er niets mee te maken, maar ook de ijsbaan wordt nu opgebouwd...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 And I don't know my weak, body can't fulfill. I leave it up to him, and still I know that my anxiousness and my truthfulness. Let me pay back with his love. I leave it up to him. is it without you Out of my head, it worked out I deceived myself Forgot my dignity, it sucked away my happiness And learning new things, and made me think I love someone else No, it's self-defense, so do me no harm Please let me go, do me no harm Please let me fly, do me no harm Please let me fly, ah, ah, ah. ZFM. 8 uur 36 inmiddels. Buiten is het 7 graden op de officiële ZFM thermometer. Het wordt 9 graden. Mocht je al willen oefenen voor de eh, eh, nieuwjaarsduik. Het zeewater is, eh, is net zo warm. 9,3 graden. Dus je kunt het vast proberen. Gaan we door met Queen, You Don't Fool Me. Hier bij ZFM. Ja, en dat was Queen hier bij ZFM. Waar het 8 uur 41 is. En we gaan gewoon lekker door met Maan. Leuke nieuw plaat. Hier is die. Bij ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Het is jij en ik tegen de wereld. Of jij en ik tegen elkaar. We gingen net zo lekker, man. Nu zijn hand in hand. In de liefde en de ruzies vinden balans. We staan voor hete vuren, maar we geven het een kans. Soms wil ik je zoenen of duw ik je weg. Kunnen we lachen na gevecht? Jij en ik passen perfect niet bij elkaar. Soms vind je me lastig of vind je me lief. Geef je me alles of geef je me niets. Jij en ik passen perfect niet bij elkaar. Het is jij en ik. en we gaan samen naar bed. Ik knuffel je van achter terwijl jij de koffie zet. Maar soms dan kijk ik in je telefoon niet bij jij en ik tegen de wereld. is toch een leuk liedje. Ja, straks eh, in de tweede uur het eh, gesprek van Jaap Kopers met eh, Jan Lammers. En dat is ook erg leuk. Jan die kan echt niet wachten tot het asfalt droog is om de eerste rondjes te rijden. Maar dat hoor je straks allemaal in het tweede uur. Nu eerst de Red Hot Chili Peppers. Hier bij ZFM waar het bijna kwart voor negen is. come to En dat is eh, de Red Hot Chili Peppers hier bij ZFM. Waar we ook heel veel kerstliedjes draaien. We hebben er bijna 400 in onze database zitten. En waar zijn die dan? Nou, die hoor je zo wel. Die komen vanzelf hier bij ZFM. Nu eerst even ABBA. must have left my house because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was two. must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt. my seventh cigarette at half past two. And at the time, I never even noticed I was blue.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 soms naar bed en leg een foto naast me neer. Ik hoop dan dat ik droom, dat jij me zegt hier ben ik weer. ik je kerstliedjes beloofd of niet? Hier was die André Hazes met Kerst ben ik alleen. En daar herken je natuurlijk gewoon ABBA doorheen. Gaan we door met muziek. En dat is een bekende. Sherry Ann. En die kennen we natuurlijk van Robinson. En wat doet ze het goed daar? Nou, dit is het eerste plaatje van haar. Hier bij ZFM. Also Sherrian, deelnemster aan Expeditie Robinson hier bij ZFM. Ja, en dan is het eh, bijna 9 uur. Na 9 het interview met Jan Lammers. Lekkere oude en nieuwe muziek. Natuurlijk wat kerstplaten. We beginnen natuurlijk met een dance classic. En dat is uh, Earth, the Fire. En dan niet September. Maar je verandert één woord en het wordt een kerstsingle. Maar dat hoor je zometeen na het nieuws. Ik ben nog tot tien uur bij je. Mijn naam is Walter Sans en tot straks. en stuur je allemaal fijne dagen en...